Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. BBB-leider Van der Plas is dolblij met de twee zetels die haar partij in het Europees Parlement lijkt te krijgen. Ze zegt dat ze niet op meer had gerekend, omdat de opkomst voor Europese verkiezingen altijd lager is, ook onder haar achterban. Dat blijkt ook uit onderzoek van Ipsos INO. Van de kiezers die in november bij de Tweede Kamerverkiezingen BBB stemden, is 44% nu thuisgebleven en stemde 38% opnieuw BBB. De partij gaat ministers leveren in de nieuwe Nederlandse regering. Van der Plas zinspeelde op een BBB-bewindspersoon van Landbouw... die in Brussel met zijn of haar partijgenoten in het Europees Parlement kan gaan samenwerken. Bij een Israëlische inval in de stad Jenin op de westelijke Jordaanoever zijn drie Palestijnen omgekomen. Zeker dertien Palestijnen raakten gewond. Iemand zou overreden zijn met een Israëlische jeep. En hulpverleners zouden zijn beschoten toen ze doden wegdroegen. Het Israëlische leger zegt dat het een operatie was tegen militanten. Sommigen zouden daarbij zijn uitgeschakeld. Een Poolse soldaat die vorige week werd neergestoken bij de grens met Belarus is overleden. Hij werd door, het grenshek heen aangevallen door een migrant, waarom is onduidelijk. De Poolse soldaat werd geraakt in zijn borst en nu, anderhalve week later, is hij aan zijn verwondingen bezweken. Premier Tusk heeft zijn medeleven betuigd en heeft Belarus gevraagd de dader aan Polen uit te leveren. Ook zegt Tusk dat de veiligheid aan de Belarussische grens wordt opgeschroefd. Veel Afrikanen en Aziaten met Russische visa proberen daar illegaal de EU binnen te komen. Het weer, vannacht helder, weinig wind, minima rond 6 graden. De dag begint vrij zonnig, later stapelwolken met in het binnenland mogelijk een bui.